door de hoge werkdruk en zijn vergaande acties daarom gerechtvaardigd. Bij de demonstratie worden veel mensen verwacht... en volgens de krant wil de Amsterdamse burgemeester Halsema... daarom juist dat de ME op volle sterkte aanwezig is... om te voorkomen dat het protest uit de hand loopt. In een asielzoekerscentrum in Sneek heeft brand gewoed. Daarbij is een woonunit waarin meerdere mensen wonen uitgebrand. De politie heeft één man aangehouden op verdenking van brandstichting. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen hadden snijwonden veroorzaakt door glasscherven. De andere drie hebben rook ingeademd en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of van poging daartoe... is dit jaar ruim 2,5 keer zo hoog als een jaar geleden. Dat meldt het AD dat de cijfers heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. OM-topman Gerrit van der Burg zegt in een interview met de krant bezorgd te zijn over de toename. Volgens de topman kunnen de, kan de kruimeldief van vandaag morgen iemand liquideren. Corona-sneltesten lijken minder betrouwbaar te zijn bij de Omicron-variant dan bij eerdere varianten. Dat zegt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA na onderzoek. Volgens de FDA kunnen sneltesten de Omicron-variant wel detecteren... maar zijn de testen er mogelijk minder gevoelig voor... en is de kans op een vals negatieve uitslag daardoor groter... Als iemand negatief test met de sneltest, maar wel coronasymptomen heeft... of in de buurt is geweest bij iemand met de covid... adviseert de FDA om ook een PCR-test te laten doen. Het weer, het wordt een grijze, regenachtige dag bij 8 tot 13 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met kans op wat regen, maar dan nog een paar graden warmer.